Mark Visser met het NOS Journaal. Een Nederlandse beachvolleyballer zit in Engeland vast voor verkrachting. Hij moest gisteren voorkomen en zou bekend hebben. Hij kan daardoor een lagere straf krijgen. De 21-jarige Steven van de V reisde naar Engeland om een meisje van 12 te ontmoeten... dat hij via Facebook had leren kennen. Had een paar keer seks met haar. Van de V werd afgelopen jaar nog Nederlands kampioen beachvolleybal. Op een markt in de Syrische hoofdstad Damascus is een autobom geëxplodeerd in de buurt van een politiebureau. Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten kwamen bij de explosie acht politiemensen om, twintig anderen raakten gewond. Een week geleden waren er ook bomaanslagen in Damascus. Daarbij kwamen tientallen mensen om het leven. Bij het treinongeluk in het zuiden van Duitsland zijn zeker negen mensen omgekomen. Ongeveer 150 mensen zijn gewond geraakt voor wie er 15 slecht aan toe zijn. Onder de doden zijn beide machinisten en twee conducteurs. In de buurt van Bad Aibling botsten twee regionale passagierstreinen frontaal op elkaar. De treinen met voornamelijk forensen ontspoorden en wagons sloegen om. De Bosnisch-Servische generaal Tolimir is doodgevonden in zijn cel van het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. Tolimir zou gisteravond op 67-jarige leeftijd zijn overleden. De doodsoorzaak is onbekend. De generaal werd vorig jaar in hoger beroep veroordeeld tot levenslang voor de massamoord in 1995 in Srebrenica op 8000 moslimmannen en jongens. Henk de Jong is per direct opgestapt als hoofdtrainer van SC Cambuur. Hij vindt zichzelf niet de juiste persoon om de club uit Leeuwarden de komende maanden er bovenop te helpen. Cambuur staat voorlaatste in de eredivisie, slechts één punt boven hekkensluiter De Graafschap. Het weer, vanuit het zuiden regen en het is 5 tot 7 graden. Ook morgen wisselvallig en een graad of 6. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A20 Gouden Hoek van Holland staat bij Rotterdam-Krooswijk 3 kilometer file door een ongeluk.